uur. Manning Sampersen eh, met het NOS-journaal. Op een toegangsweg naar Urk heeft de politie vanavond twee mannen aangehouden. Een van hen kon zich niet legitimeren, de ander had een honkbalknuppel bij zich. De politie was extra alert na de ongeregeldheden van maandagavond. Langs alle toegangswegen stonden politieauto's en wie Urk in wilde werd gecontroleerd. In het dorp gingen geruchten dat Marokkaanse jongeren wraak wilden nemen voor een vechtpartij maandagavond. Toen werd een jongen mishandeld in het huis van een Nederlands-Marokkaans gezin. In Rio de Janeiro zijn twee verdachten opgepakt voor de moord op gemeenteraadslid Mariel Franco en haar chauffeur vorig jaar maart. Er zat tot nu toe weinig vooruitgang in de zaak. De verdachten zijn oud-politieagenten. Een van hen zou hebben geschoten, de ander was volgens justitie chauffeur van de auto van waaruit werd geschoten. Raadslid Franco was in Rio de Janeiro een icoon van links ze kwam op voor minderheden en vrouwenrechten. Na de moord gingen duizenden mensen de straat op om te protesteren. De regeringspartijen denken er toch serieus over om een belasting in te voeren voor bedrijven die veel CO2 uitstoten. Mogelijk wordt morgen meer duidelijk als de doorrekeningen van de planbureaus worden gepresenteerd. Dat bevestigen bronnen in Den Haag. De coalitie kijkt nog naar de verschillende varianten voor een CO2-tax. Ook wordt gesproken over een lagere subsidie voor de aanschaf van elektrische auto's. Een grote meerderheid van het Britse lagerhuis heeft ook de herziene Brexit-deal van premier May afgewezen. 242 parlementariërs stemden voor, 391 tegen. De nederlaag is minder groot dan in januari. Komende dag mag het lagerhuis stemmen of de Britten de Europese Unie willen verlaten zonder deal. Waarschijnlijk wordt dat voorstel weggestemd en dan zou mee in Europa om uitstel kunnen vragen.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 When the sky's the limit and them haters can't get past that. Watch me as I gas that. 4.6 rain. Once again, anything change. Every time I switch lanes, it feels strange now. Making a living on my brain instead of cane now. I got the title from my mama, put the whip in my own name now. Damn, the change now. Running credit checks with no shame now. I feel the fame, come on, I can't complain no more. I'm the main now, in and out my own time. Pictures out of New Jersey from Courtney B, telling me about a party up in NYC. And can I make it damn right? I'll be on the next flight, paying first class, sitting next to Vanna White. Come on, if you wanna same motherfuckers asking me for dough. And I'm yelling, I can't have ya. Yo, Nelly, can we get tickets to the next show? Hell no. You for real? Hey, yo, now that I'm a fly guy. And I fly high, uh, wanna know why? What? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover, all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no studs. Wishing you was like we drug dealers, sipping Chrissy Bob Mackin. Honey in the club, me in the bands, icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the this, and if Shorty wanna rock, we rockin' the this, and if Shorty wanna pop, we poppin' the Chris. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. When I fly, when I walk, pay attention, see the ice in the bliss. Stir, know they diss, honeys look, know they wish. Come on, boo, give me a kiss, come on. If you wanna go and take a for a een kleine paardigheid.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 45 op de hip, volle clip. Doe normaal, ik kan de pret voor je bederven. Ja. Hoofd weet je, weet ik was gans. Laat je chickie op mijn dik zitten, gastong. Ze wilt je niet en dat omdat je kort night.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 Word niet gefouilleerd, de wakko ken mijn profile. Ik ben even lekker en is sowieso style. Die niggas swagger jacken, want ze hebben no style. Krauw, krauw. Ja toch het dierenmens, jullie zijn goed losgegaan op die Piet en Nevo. انا los geslagen dan maar nu gaat je niet geven Hoe verder te stuiteren in de vlag, ik ben loes hoe Allah Zeg die paardengaatjes, topblok party Esco, wild locos, het zijn nevo Hey, het zijn wel every day op internet. www.zfmzandvoort.nl hold on. is het ritme van de winter. about tomorrow. Inhale this moment with me. There's no right and there's no wrong, so I'll take the risk. You won't back me down on these open streets. It's just my face.